De politie van Manchester heeft Twitter ingezet om begrip te kweken voor waar ze allemaal mee bezig is. In 24 uur tijd werden 2000 berichtjes verstuurd. Volgens het korps hebben veel mensen geen idee wat de politie allemaal doet. Ook was de actie bedoeld om duidelijk te maken dat er op de politie niet kan worden bezuinigd.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 De hoogste Belgische geestelijke noemt aids een soort van gerechtigheid, net zoals sommige milieuproblemen het gevolg zijn van ons eigen handelen. Dat leidde tot felle kritiek van parlementariërs. Zo vragen sommigen zich af of bijvoorbeeld baby's die via de moeder aids krijgen... ook vallen onder de gerechtigheid van de aartsbisschop. De Amerikaanse president Obama ziet uit naar de samenwerking met premier Rutte. In een reactie van het Witte Huis op de benoeming van het nieuwe kabinet staat dat Nederland en de VS sterke banden hebben en over de hele wereld samenwerken om vrede, welvaart en vrijheid te bevorderen. Eerder werd Rutte gefeliciteerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie en EU-president Van Rompuy. Onbekenden hebben twee politiewagens van de politie in Den Haag in brand gestoken. Dat gebeurde tijdens een arrestatie. De agenten hadden de wagens voor de deur van de woning van de verdachte geparkeerd. Toen ze binnen waren zijn de ruiten van de wagens ingegooid en werden de auto's in brand gestoken. De agenten hoorden een knal, maar konden niet meer voorkomen dat de wagens uitbranden. Van de daders ontbreekt elk spoor. De arrestant waarvoor de agenten het huis waren binnengegaan is meegenomen. Nog maar 13 van de 192 VN-lidstaten hebben hun contributie voldaan. De Verenigde Naties versturen daarom binnenkort betalingsherinneringen... met een totale waarde van ruim 4 miljard dollar. Nederland is een van de 13 landen die al hebben betaald. Volgens de VN is Amerika de grootste wanbetaler... met een betalingsachterstand van 1,2 miljard. De Amerikaanse regering gaat in